Michel Koenen met het NOS-journaal. De verkiezingsuitslag te hacken omdat het systeem waarmee de stemmen worden geteld zo lek is als een mandje. Dat zeggen beveiligingsexperts tegen RTL Nieuws. De papieren stemformulieren worden geteld met behulp van software op een CD-ROM die sterk verouderd is. Ook kan die worden geïnstalleerd op een onveilige computer, waardoor het voor Rusland of China dood eenvoudig is om het systeem te hacken. En de kiesraad benadrukt dat de beveiliging van het programma al een tijdje wordt onderzocht. Het Poolse Instituut voor Nationale Herinnering heeft de namen van zo'n 8500 SS'ers online gezet. Ze hebben allemaal gewerkt in het concentratiekamp Auschwitz. Zo'n 200 kampbewaarders zouden nog in leven kunnen zijn. Bij de namen staan ook foto's en of de kampbewaarder is veroordeeld of niet. Er is 30 jaar gewerkt aan de lijst. Daarvoor zijn archieven geraadpleegd in Polen, Duitsland, Oostenrijk, Amerika en Rusland. In het Griekse vluchtelingenkamp Moria op Lesbos is voor de derde keer deze week iemand overleden. De man van 20 uit Pakistan is waarschijnlijk doodgegaan door de kou. Zijn tentgenoot ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Twee weken geleden zei de Griekse eurocommissaris voor migratie al... dat er onmiddellijk winterbestendige tenten naar de kampen moeten komen. En een groep van meer dan 100 Nederlanders met een dubbele nationaliteit... heeft premier Rutte een brandbrief geschreven. Ze willen dat hij zich scherper afzet tegen het besluit van de Amerikaanse president Trump... om mensen uit zeven islamitische landen te weren. De briefschrijvers kunnen niet naar de VS, ondanks dat ze ook een Nederlands paspoort hebben. Het weer nog bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot net boven het vriespunt.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 The Book of Love, Moonlight. Nou, dat zijn films van het eerste uur zo'n beetje. Tweede uur, Live by Night, Jeune et Jolie, American History, Alive, Forgetting Sarah Marshall, Family Stone. Nou, dat belooft u veel voor vandaag. Zoals te doen gebruikelijk beginnen we op deze maandagavond... met een pittig stukje muziek van Colosseum. De hit van de maand, de laatste keer alweer. Walking in the Park. Echte jazz rock. met drums eh, John Hisman en eh, sax natuurlijk Dick hextel Smith En ik denk nog niet dat Chris Farlow dit gezongen heeft. Het zal nog een andere zanger geweest zijn, want 69 was Farlow er nog niet bij. Het komt allemaal van de mooie LP, CD, Those Who Are About To, to Die Salute You. CD'tje, LP'tje uit 1969. Maar nog steeds een krachtige muziek zou ik zeggen. Ja, het is alweer maandag. De tijd vliegt zo gezegd. Uh, eh, dan komen we bij de echte films, om het maar zo te zeggen. Want Colosseum had natuurlijk niks met film te maken. Maar de hit van de maand mag altijd een hit zijn die niks met film te maken heeft. Dat is eigenlijk al te doen gebruikelijk. Misschien een enkele keer ook een filmhit. En dan kom ik bij een film, eh, een film die eh, mooie muziek heeft. En The Girl Next Door. En daar ga ik wat van draaien. De eerste die ik draai is Echo and the Bunnyman. Killing Moon. Ja, Echo en the Bunnyman, een eh, Britse New Wave formatie, 1978. Ian McCulloch, Will Sargent en Les Patterson. En Echo was natuurlijk de drummachine. Hoewel de band dat zelf ook bekende. Killing Moon ook gebruikt in de film Donnie Darko. Maar dit is uit de film The Girl Next Door. En daar zit nog meer mooie muziek in. Dus we gaan rustig door met het draaien uit de soundtrack van The Girl Next Door. Ook deze is heel bekend. Clap Newman. Prachtige naam natuurlijk. It's in the air. Eh, ja, ik, eh, gisteren vond ik het een beetje naar het voorjaar beginnen te ruiken. Dus we gaan de goede kant op, zou ik bijna zeggen. Dus dat is niet verkeerd. je luistert naar de soundtrack The Girl Next Door. Het verhaal Matthew Kidman staat op het punt om te slagen voor zijn eindexamen... als hij zijn mooie nieuwe buurmeisje Danielle ontmoet. Matthew is ervan overtuigd dat hij het meisje van zijn dromen heeft gevonden... totdat zijn seksgeoriënteerde vriend Eli onthult dat Danielle eigenlijk een pornosterretje is. Matthew is zwaar geschrokken en weet niet hoe hij moet, om moet gaan met de situatie. Ja, aardige muziek, veel gouden en daar zit onder andere ook nog deze kraker in. Die in heel veel films gebruikt is. Leonard Skinnert. Sweet Alabama. One, two, three. Turn it up. een Amerikaanse Southern Rock Band. Afkomstig uit Jacksonville, Florida. 70 eh, jaar heel bekend geworden. Eh, vooral eh, door de zanger, songwriter Ronnie van Zandt. En die kwam helaas al vrij jong om het leven. bekende hits zijn natuurlijk Sweet Home Alabama. In heel veel films gebruikt. En ook Free Bird. Dat behoort tot eigenlijk... de staat op de derde plaats van de top 100 gitaarsolo's aller tijden. Prachtig nummer Free Bird. En maar deze mag er ook zijn natuurlijk. Sweet Home Alabama. Ja, en van de Free Bird eh, van eh, Leonard Skinner komen we bij de eh, Sing Bird van Eva Cassidy. Eva Cassidy ook alweer een zangeres die veel te vroeg overleden is natuurlijk. En die heeft een eh, mooi nummer gemaakt. Uh, Sing Bird. En dat is eh, uit de film Love Actually. Die film die draait vanavond op de televisie. Dus je, half negen begonnen. Dus een uurtje heb je gemist. Maar toch een paar nummertjes eruit. Eva Maria Cassidy, een eh, bekende zangeres, geboren in 1963, eh, maar al overleden in 1996, Amerikaanse. Eh, veel bekende nummers in hun eigen stijl gecoverd. ja, tijdens haar leven was ze niet eens zo heel bekend, maar na haar dood kwam er een tape bij Over the Rainbow bij de BBC terecht. En toen hebben zij zijn haar veel gaan draaien. het nummertje Songbird is een compilatiealbum van een aantal cd'tjes, waaronder ook andere dit nummer Songbird op staat. En het allemaal op de film Love Actually. Maar er staat nog meer op Love Actually, ook deze bekende kraker.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 The dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes through. I've looked at love that way. But now it's just another show and you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know.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 I really don't know life at all. uitvoering van het nummer Both Sides Now. Geschreven door Joni Mitchell. Ze schreef het al in 1967. En eh, het, kwam op een eh, album Clouds. En ze heeft het ook nog een keer ingezongen. Een versie van 2003. Eh, en dat is wat we net hoorden uit de film Love Actually. Joni Mitchell, een van de bekendste nummers. En er is een cultfilm die heet Trainspotting. En daar is eigenlijk in februari komt deel 2 uit. Trainspotting 2. Het is misschien wel leuk om daar even wat muziek van te draaien. Onder andere deze oude knaller van Blondie, Dreaming. luisteren naar de soundtrack van Trainspotting 2. En daar zit eh, ook deze hele bekende in. Eens even kijken waar ik hem heb staan. Relax. Hollywood is natuurlijk een hele bekende Relax. En in die eerste film zat ook deze. Lust for Life, Iggy Pop. En dit is de Prodigy Remix. 2017 eh, eind januari uitgekomen. En is eigenlijk een vervolg op Trainspotting 1. Zelfde Spelers doen erbij. Ja, en eh, dit zit ook in die film. Dat is zijn de Young Fathers. En eh, dat nummer heet Only God Knows. we draaien toch eh, muziek uit hele nieuwe films. Onder andere deze, Trainspotting. Ik zie dat eh, de volgende film ook een hele nieuwe film is. Dat, die film heet The Book of Love. En daar is muziek gecomponeerd door eh, niemand minder dan Justin Timberlake. En eens even kijken wat we daaruit gaan draaien. Deze maar even. Eh, the Book of Love, eh, eh, originele titels The Devil in the Deep Blue Sea. Amerikaanse film. En met in de hoofdrollen Macy Williams, Jessica Biel, Mary Steenburgen, Paul Reiser, eh, en dus even kijken hoor. Het gaat over een eh, architect, introvert architect. Zijn vrouw eh, komt door middel van een ongeval om het leven. En dan gaat hij een tiener helpen. En ze willen wel geloof ik een boot bouwen om over de Atlantische Oceaan te varen. recensies zijn heel zwak van deze film. De muziek is onlangs pas uitgekomen, 13 januari. The Book of Love, de, de muziek is van Justin Timberlake en Mitchell Owens. En dit is nummer The Journal. En dit is de soundtrack van The Book of Love. Een film uit januari 2017 de muziek uitgekomen. De film is april 2016. En dit is eh, de muziek. The Book of Love wordt gezongen door de Shadow Boxers. day The Ballad of David Perlman. Laatste nummertje, Justin Timberlake. Mooie muziek van Justin Timberlake. En dit allemaal uit de soundtrack The Book of Love. Soundtrack is nog maar net uitgekomen, 17 januari. Een film die eh, veel aandacht heeft gekregen in de pers. Een nieuwe film ook, Moonlight. We post geleden heb ik al iets al uitgedraaid. De muziek is van Nicholas Brito. En uh, nou, misschien leuk om nog een paar nummertjes eruit te draaien tot de klok van 10. Eh, het eerste nummer is een nummertje van Boris Gardiner. Every nigger is a star. I'm not sure anymore just how it happened before. The places that I knew were sunny and blue. I can feel it deep inside this black nigger's pride. I have no fear when I say, and I say it every day. Every nigger is a star. De film Moonlight gaat over de homoseksuele zwarte jongen Chiron... die opgroeit in een van de ruigste buurten van Miami. We zien hem als kind, tiener en volwassene worstelen met zijn eh, geaardheid... zijn mannelijkheid en zijn drugsverslaafde moeder. Enig rolmodel in zijn jonge leven is de man die zich uiteindelijk over hem ontfermt. De drugsdealer Juan. Aangrijpend en prachtige filmportret waarin de regisseur, scenarist en Jenkins ons niet alleen laat kennismaken met zeldzaam complex personage... maar ook met een wereld die we zelden tot, tot nooit in de bioscoop zagen. Moonlight. Every nigger is a star. Every nigga is a star. De soundtrack voor deze film is genomineerd voor een Oscar overigens. En dit is de muziek van eh, Nicholas Britell, de End Credit Suite. luisteren naar het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Akko B. We draaien filmmuziek. En dit is de soundtrack uit Moonlight. En misschien dat we na twee uur toch nog een klein stukje uit Moonlight draaien. Want dat was heel kort natuurlijk. Ik zou zeggen van, eh, we gaan er even uit voor het nieuws. Maar na de klok van tien eh, zijn we natuurlijk weer terug met nog meer mooie uh, filmmuziek. Films die dan op de rol staan zijn onder andere Le Live by Night, Jeune et Jolie... Nou, te veel om op te noemen.